Marion Koekoek met het NOS Journaal. In de familie van, van Gaddafi hebben in de media tegengestelde geluiden laten horen. Zoon Saadi zei op de tv-zender Al Arabiya dat zijn vader wil onderhandelen met de opstandelingen. Zoon Seif heeft naar een andere zender een verklaring gestuurd dat hij wil doorvechten tot zijn dood. Seif zegt dat hij in een buitenwijk van Tripoli zit en dat in Sirte 20.000 strijders de stad zullen verdedigen. De komende dag wordt in Parijs een conferentie gehouden met delegaties uit 60 landen over de toekomst van Libië. De vergadering is een initiatief van Frankrijk en Groot-Brittannië. Besproken wordt onder meer hoe het land bestuurlijk en financieel er weer bovenop moet worden geholpen. De Libische overgangsraad hoopt geld bijeen te krijgen voor noodhulp. Ook moeten ambtenaren salarissen weer betaald kunnen worden, zodat er weer een werkende overheid kan komen. Vanaf vandaag mogen geen gloeilampen van 60 watt meer worden geproduceerd. Gloeilampen van 100 watt werden twee jaar geleden al verboden en vorig jaar ging een lamp van 75 watt uit de handel. De Europese Commissie wil gloeilampen afschaffen omdat ze te veel energie gebruiken. Bij gloeilampen wordt de meeste energie omgezet in warmte in plaats van licht. Peertjes van 60 watt zijn voorlopig nog wel te koop, maar er worden geen nieuwe meer geleverd. Volgend jaar wordt de handel in gloeilampen helemaal verboden. Atlete Daphne Schippers heeft het 30 jaar oude record op de 200 meter verbeterd tijdens de WK Atletiek in Zuid-Korea. Ze plaatste zich daarmee voor de halve finales op die afstand. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden 69 honderdste. En dat was 12 honderdste van een seconde sneller dan het record van Els Vader uit 1981. Het weer, vannacht mogelijk mistbanken en het koelt af tot 6 graden.